Ook moet hij een schadevergoeding betalen. De rechtbank is geschokt door de vreedheid van het handelen van Gerard T. De schade is ook nu na 15 tot 20 jaar nog groot, zei de rechter. Het bedrijf dat de tunnel in de A2 bij Maastricht heeft gebouwd... wordt vervolgd wegens valsheid in geschriften. Ook twee topmannen van het bedrijf worden vervolgd. Er waren berichten dat buitenlandse werknemers bij aanleg van de tunnel werden uitgebuit. De topmannen zouden toen hebben gezegd dat buitenlanders juist extra overuren uitbetaald kregen. Maar later bleek dat niemand zo'n extra bonus gekregen had. In Pakistan zijn bijna 100 terreurverdachten opgepakt. De meeste zouden lid zijn van Al-Qaeda. Ze zouden aanslagen op militaire vliegvelden en politiebureaus hebben gepleegd. Ook zouden ze plannen hebben om de moordenaar te bevrijden van de Amerikaanse journalist Daniel Pearl. De journalist van de Wall Street Journal werd in 2002 ontvoerd en vermoord. De president van Zuid-Soedan heeft zijn rivaal benoemd tot vicepresident. Dat was afgesproken in het vredesakkoord dat vorig jaar werd getekend. Met de benoeming moet er een eind komen aan de burgeroorlog. Die heeft in Zuid-Soedan aan duizenden mensen het leven gekost. Buschauffeurs in Amsterdam-Noord hebben tijdens de ochtendspits het werk neergelegd. Ze voelen zich onveilig na een aantal overvallen op stadsbussen. De chauffeurs hebben overlegd met de ondernemingsraad en de vakbonden. Ze willen niet zeggen wat daar uitgekomen is. Dan nog het weer, op steeds meer plaatsen zon en het wordt vandaag een graad of 6. Morgen overdag vrijwel overal droog en ook dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate.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 En Henny gaat straks weer met hem praten. straks eh, in het weekend natuurlijk weer een hoop voetbal langs de lijn. En eh, ik dacht, eh, nou, laat ik dan maar eens met Chump Change beginnen. De bekende openingstune van Langs de Lijn, hè? sportprogramma. Ja, fenomenale orkest van eh, Quincy Jones met Jump Chains. Henny. Ja, we hebben als gast in de Watertorensport Justin Luiten. En eh, tijdens het nieuws en eh, de tune van Langs de Lijn zaten we even te filosoferen. Want als die wedstrijd tegen Buitenvelden eraan aankomt... Hè, dan als, wordt als die nog belangrijk is? Ja, natuurlijk is die belangrijk. Jullie verspillen toch gewoon geen punten meer, joh. Ja. Maar dan kom je met Jesse de Haan. En dan komt Martijn Prinsen ook. En dan gaan we er een, eh, een fantastisch idee over jullie kampioenschap eh, <laughs> van maken. Gaan we vast vieren. Nou, vieren, vieren. Nou, eh, als, als alle partijen ermee akkoord gaan, dan ja, kom ik wel weer. Die, die Jesse, die maakt een hoop goals, hè? Jesse is, is de man in vorm op dit moment. Ja, hoeveel heeft hij er? Weet je, heb je een idee? Mm, nou, weet ik niet. Maar hij heeft in, in januari in ieder geval drie hat gemaakt, geloof ik. En ja, hij heeft het voor de, voor de winst nog wel moeilijk gehad. Komt niet het lekkerste spel. Maar eh, hoe hij de op uit is gekomen, eigenlijk, dat is, eh, dat is fenomenaal. Dat is echt geweldig. Wat opvallend was in deze competitie... is die grote overwinningen die jullie haalden. Ja, ja meerdere. Ja. ja. de grootste daarvan uh, was vaardig thuis, geloof ik. Dat was 12-1. En laat dat nou de tegenstander zijn van de inhaalwedstrijd van Buitenveldert. Dus die eerste plaats, die, denk ik dat we die kwijt zijn straks. Maar ja, ja, grote overwinning. Ja, we, geven niet veel weg. We hebben veel ervaring achterin met eh, eh, Milan Berg-Bedekamp en eh, Ronald Kalis natuurlijk. op het middenveld staan we sterk met, met Max Aardewerk... die, die eigenlijk het verdedigende werk feilloos opknapt. Koen uh, Michielsen, die, die onwijs creatief is en natuurlijk gewoon een geweldige voetballer is. En voorin ja, maken we gewoon veel kansen af, veel goals. En dat is belangrijk. Er staat gewoon een goed team. En je bent enthousiast over je trainer? Ja, ik, eh, ik, ik, heb eigenlijk vanaf het begin af aan eh, alleen maar positieve eh, ervaringen met Laurens. Ehm, veel ervaring. En, ja, hij is eigenlijk wel rustig, dus, ziet de situaties en, en kan me het ook duidelijk uitleggen. En dat vind ik wel fijn. En dat had ik bij Rob en Bloemendal ook. Ik had ook veel ervaring, kon me ook duidelijk uitleggen. Maar dan miste ik toch een stukje chemie met die jongens, dus dan was het dan moeilijker. maar Laurens vind ik inderdaad een hele fijne trainer. Hopen jullie nou dat er morgen veel mensen meegaan om jullie te steunen? Ja, natuurlijk. Eh, als je morgen, eh, is, het naar mijn mening de belangrijkste wedstrijd van deze periode. Als je die wint, dan, eh, dan kan je eigenlijk, nou, niet, ik wil niet zeggen freewheeling richting uh, Jos Watergasmeer, maar althans, zij komen hier naartoe natuurlijk. Maar ja, morgen maak je wel meteen een grote klapper als je wint. Dus ja, ik hoop zeker dat er heel veel mensen meegaan. En dat gebeurt ook? Het leeft, bedoel ik? Mijn vader komt kijken, dus eh, <laughs> dat vind ik het belangrijkste. Is dat je belangrijkste supporter? Nou ja, goed, mijn moeder moet werken volgens mij. Dus eh, ik heb het liefst dat ze allebei in de lijn staan. Maar eh, als dat dan niet kan, dan wil ik het liefst dat mijn vader er is. Ja, dat vind ik wel heel leuk om, uh, om naast me te hebben. Als je dan begint, kijk je dan waar die staat? Dan zoek ik hem wel eventjes eh, uit het publiek, ja. ja dat is zeker En hebben jullie dan tijdens zo'n wedstrijd ook nog contact, oogcontact? Of? Mm, niet meer. Uh, begin wel. Had het nog vrij moeilijk omdat ik nieuw was. En, eh, maar tegenwoordig eigenlijk niet meer. Na de wedstrijd vooral. ja. En krijg je commentaar van hem? meestal als ik thuis ben. Ja, ja. dan komen er bepaalde dingen wel aan bod. Op, opbouwende kritiek hoor, daar niet van. Maar hij heeft ook veel ervaring en vrij hoog gevoetbald. En, ja, hij heeft bij Haarlem gespeeld hè? Ah, hij heeft inderdaad bij Hanum eh, een tijdje gespeeld. En, eh, ja, hij, hij, hij, kan wel bepaalde dingen eh, naar voren halen... die ik dan niet, die toch anders had moeten doen. Dan, en, daar luister je dan naar? soms. <laughs> Welke plaat heb je klaarstaan, Charles? Voor, het nummer van Kryptonite. Misschien dat Justin zelf iets erover kan zeggen. Three Doors Down heet het. Nou, dat is andersom. het nummer heet Kryptonite. Oh, het nummer heet Kipna, ja. Ah, oké. Ja, gewoon, ja, niet een speciale reden. Het is gewoon een, een, ook weer een leuk nummer. Gewoon leuk om naar te luisteren. Oké, want wat is jouw favoriete muziek, eh, Justin? Nou, ik heb een heel gemixt uh, uh, ensemble, zeg maar, genoteerd. En, ja, ja. ja, eigenlijk vind ik alles wel leuk. Oké, maar ook 60 jaren muziek bijvoorbeeld? Nou, als dat een uh, herkenbare tekst is, dan vind ik dat inderdaad leuk als ik hem maar ken. Dan, ja, dan heb ik het natuurlijk over Stones en, en, Beatles. En, en, oh ja eh, hoor, dat is, uh, ja, die nummers vind ik ook wel leuk om naar te luisteren. Ja, oké. Nou, dan gaan we straks nog, nog een Beatlesje tussendoor draaien. Prima hoor. Om mij een plezier te doen. <laughs> leuk. als gast vandaag Justin Luiten. Justin, eh, het is tijd voor Engels voetbal. Volg je dat? Nou, zoveel als ik kan uh, wel, ja. Ik vind, eh, ik vind het wel een leuke competitie altijd, ja. ja. Wat vind je van de affaire Mourinho-Van Gaal? Geloof je er iets van? ja, nou, ja, ik, weet het niet zo. ik vind Van Gaal... Ja, ik denk niet dat hij, dat na het seizoen nog een, nog een kans krijgt, sowieso. En vind eh, Mourinho niet echt een trainer voor eh, United, eerlijk gezegd. Ik ook niet hoor, maar eh, we gaan het vragen aan de man die het er allemaal van heel dichtbij volgt, Brian Toic. Brian, good morning. Good morning, Henny. Good morning, Zandvoort. How are we today? Oh, it's great. We talk about soccer and then uh, we're happy, you know? Good, good, good. Last weekend, Henny, a good result for both Chelsea and Manchester United. Yeah. Um, Gus he still has to lose. and uh, Louis is on a roll. Yeah, but what um, what do you think about Louis? Uh, because Mourinho is he going to do, to, to no. be the new trainer? No, no, no. Well, not till the end of the season, Henny. They'll stay with Louis. They have to stay with him. Uh -huh. um, and in, in, in respect, he's um, four points off a position for Europe. Yeah. I still think that the last 10 games, Tottenham Hotspur and Leicester will crack. You know, I, I don't think they can keep it going. And Manchester City, yeah, I, I think the championship is for them. Yeah. And that, if Louis can keep the results going, he could get a position in Europe for the, for the European Championship. Hey, uh, that, give, that, me, give me a second. Brian gelooft dat uh, uh, Manchester United absoluut die vier punten achterstand die ze hebben op Tottenham Hotspur en Leicester, dat hij die gaat inhalen. hij verwacht dat Leicester gaat cracken. Dat Leicester het dus niet volhoudt daar bovenaan. But it's a big surprise. Het is grote verrassing, hè? It is a big surprise, but this weekend, Henny, the four top teams play each other. Manchester City home to Tottenham Hotspur, Arsenal home to Leicester. And this is, is, is, is a big changing point before we come into Easter grote boys spelen tegen elkaar. Hè? Eh, Arsenal, eh, Leicester, Tottenham Hotspur en eh, Manchester City. En dit zou wel eens het begin van de crack kunnen zijn... waardoor die clubs die nou boven Louis van Gaal staan... naar beneden gaan zakken. Geloof ik niet in. Jij niet? Nee, ik denk dat Leicester gewoon weer gaat winnen dit weekend. Yeah, uh, our guest, uh, Brian, yeah, Justin. I hear, I hear. I yeah. hear. <laughs> well, I, I, I tell you, Henny, I would, I, I hope that Leicester can do it. It would be great. But, you know, it's Arsenal. Arsenal are serious team, you know. But on the other side, Manchester United play out to Sunderland. And this is a very important game also. Um, United should win, you know. And at the end of the season, these are the results that the, Louis will be judged on. Uh-huh. The results against bad, well, smaller clubs. You uh-huh. know, this this is where it's at. Now, if he wins, and one of the other teams uh, pick up the results, I expect City and Arsenal to win. Then he's only one point off um, a European position. he's in, yeah. you know, One, second, Brian. Eh, door die wedstrijden die gespeeld worden morgen... is de kans groot dat wanneer eh, Louis van Gaal met Manchester United bij Sunderland wint... dat er eh, in ieder geval nog maar één punt achterstand is... voor die Europese deelname volgend jaar. En dan gaat Van Gaal natuurlijk wel de goede kant op. Het uh, blijft een grote verrassing. It, it, it, remains a big, big, big surprise, hè, Lester? Yeah, yeah, of course. And it's great. You know, honey, it, it is really great. Look, there's other teams in there that are looking good. West Ham are looking good this season. Um, uh, Ronald's team, Southampton, are looking good. There's, there's a change, and why not, you know? Uh, it has been too dominant in the last five years. We just had four clubs, and that was it. Yeah. Now things are changing, and... Uh, the better for everyone. It's much more enjoyable. Yeah. Mm, yeah. Let's talk about my friend Ronald Koeman. What do you expect? Will will they will they get European soccer? No, they they will. They'll get the the the, the second league. Um, he's playing now again uh, Newcastle on Saturday. They're good enough for the second league, uh -huh. uh, Henny. Um, that's it. They, they, won't get higher. They, they, they just haven't got it, you know. Eh, Brian gelooft dat uh, Roland Koeman met Southampton absoluut de, de, Europa League zal halen. En dat is natuurlijk op zich al een heel mooi resultaat als je kijkt naar de budgetten. Want het budget van Ronald Koeman is geloof ik een tiende van dat van Louis van Gaal. Eh, ongelooflijk. He is doing very, very well with very little oh, money. With very little money and he bought good players. But Southampton, there's something very special with that club. They, they have a very good academy any. And as you know, if you have a good academy, you always have a good club, you know? And um, that's, that's it. They have been producing players for the last 20 years. Unbelievable, of quality. Southampton heeft een hele goede jeugdopleiding. De laatste 20 jaar komen er spelers vanuit de eigen jeugd door in het team. En dat eh, betekent dat de club goed is. Eh, let me ask Justin eh, for one second, Brian. Certainly. Justin, who's your favorite in England? Um always supported the eh, eh, Spurs. Ja? Ja, ik vind de Spurs vind ik geweldig. Eh, ik vind het gewoon een mooie club. En ja... White Hart Lane is gewoon, een, is gewoon een droom. gewoon, ik wil daar best wel een keer een wedstrijd kijken. White Hart Lane is a dream. And he would, love he would love to go there. <laughs> ah, well, you know, the tickets will be cheap next year, tell him. There's, there's a big problem with the, with, in England, in the Premiership, about the price of tickets. Uh-huh. And, uh, yeah, it's very expensive to get into the games, Henny. Yeah. But uh, the fans are beginning to rebel, and um, we saw last week at Liverpool, uh, they walked out, they left the stadium. <laughs> um, unfortunately, when they did, um, um, Southampton came back, or, or was it Sunderland came back to draw? But um, Ja, de tickets are a problem. But... Ook in, eh, in Engeland zijn de kaartjes erg duur. Ehm, er zijn problemen van eh, toeschouwers die weglopen. Iedereen protesteert er tegen. Maar het is nog niet zoals in Duitsland. It's not like in Germany where the, the people brought tennis balls and threw them on the field. Yeah, yeah, yeah, Great idea. Yeah. <laughs> you know, just a nice simple protest, you know. Um, why not? It, it doesn't have to be, you know, anything too sinister, but but just nice and and uh, relaxed. But you know? 60, 70 euros for a, for a ticket, it's, yeah, it's ridiculous. That's pounds, Henny. Yeah. You're talking 100 euros. You know? Ja, in Engeland, eh, in Engeland kost het uh, bij een wedstrijd 70 pond. Dus dat is 100 euro om naar een wedstrijd te kijken. Ja, de, de bedragen, dat is gewoon bespottelijk. It's ridiculous. It's, it's, it's, it's crazy. No, um, and then next week, Henny, we have the, the European Championship games. We have, sorry, the, the Euro League. Uh-huh. Chelsea are out to Paris uh, Saint-Germain. Saint-Germain. Uh, yeah. Come on, Brian. Not and, with an, uh, <laughs> an English I, I, accent. i am trying. to, I'll, try to, i to get it. Mara, uh, no, this, this, I, I feel Chelsea can win this, you know. Yeah. I think Chelsea could go a long way in this competition. Well, I, I don't think so. I think PSG yeah. is the strongest. No, but the thing about them, Henny, it's easy to be the, the leading a league that is of poor quality. The French league, you know, they're 10 points ahead. Yeah. You know, it's useless. It's yeah. useless. Who are they playing? Marcel and, and, and, and, and Lille and, you know, teams of medium quality. There's only one no. player eh, who, who's doing it. That's the one player, and he's you're playing against Latan, not not against PSG, <laughs> against Latan. Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> but that's the truth. But you know, he's 35 years old. You know, yeah. long season. He's playing in all competitions. He he has a bit of an attitude problem. You never. No, know. no, no, no, no, no, no. <laughs> Not attitude problem. We praten over Slatan Ibrahimovic, de man die bij Ajax vandaan komt... en nu eh, PSG, hè, moet ik zeggen, Paris Saint-Germain... Eh, de leidende man is, de goals maakt... en eh, ervoor zorgt dat ze ook in de Europa <clears throat> League heel erg goed spelen. Brian gelooft dat Chelsea die wedstrijd gaat winnen. Wat denk jij, Justin? Ja, ik denk dat het een, een, een prooi voor Guzirik is voor Chelsea, dat wel. Ja, denk je ook? Denk Ik geloof er niets van. Ik denk gewoon dat Ibi wint. Yeah. Oh no, uh, no. I'm talking about over the two games. You know, Henny. Not, yeah. You know, over the two games, they're out in Paris. Then they have to come back to Stanford, uh, Stanford Bridge. Well, that's, I think that when I'm right, a nice bottle of Irish whiskey will be mine. <laughs> and what are you going to buy me? uh, uh, milk. <laughs> Have a wonderful day, Brian. Thank you very much. Be good. I'll talk to you. Thank you. Bye, Justin. Bye-bye. Bye. Cheers. Dat was Brian. En ik, eh, ik heb nu eh, eh, het liedje van, van mijn zoon lief klaarstaan.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 family. Why can't we disagree without war? those can't we disagree? Sven Davis met eh, Calling for Peace. Wij draaien iedere week deze schitterende plaat, vind ik het. En Justin, we vragen dan onze gasten daarop te reageren. <laughs> ik, vind het een, eh, ik vind het een schitterende plaat, zeker weten. Het is, eh, het is een tekst met inhoud en dat, ja, dat vind ik wel belangrijk in een liedje. mooi, nummer, mooi nummer ik vind het ook leuk hoe, eh, als de gasten reageren... hoe onze technicus Charles Duif staat te blozen achter <laughs> eh, die, die, heeft nou een glimlach van oor oor, volgens mij. Ja, een eh. soort vader van André van Duif. Die, ben <laughs> er ook altijd met zijn zoon mee. En, en dat hoor ik net ook vertellen door, door Justin zelf. Dat zijn vader ook langs de lijn staat. En dat hij het toch ook aangenaam vindt als, als pa meekijkt over de schouders. Die, die heeft nog wel een probleem, want die heeft twee zoons die voetballen. Oh, mijn, mijn broertje voetbalt dit jaar in de tweede. Ja. Maar dan gaat hij dan speelden we samen met eerste bij Bloemendaal. En dan speelt hij in de tweede. Dus die moet de tijd nog verdelen ook. Hier, dat kost een hoop zien hoor. Oké, okay, gaan jullie, loodsen jullie erom? Of, eh? nee, zo ver gaat het mijn broertje is wel smorgens, dus dan kan hij daarna naar mij toe. Oké. Leuk. Maar het is inderdaad een heel mooi nummer. Hoe eh, is het met de ontwikkeling van Sven? Eh? Het gaat heel erg goed. dit nummer ja, staat altijd nog op de nominatie om een keer echt uitgebracht te worden. Het is Zeker eigenlijk is eigenlijk nog, nog weinig mee gedaan verder. Alleen eh, geïntroduceerd bij uh, wat lokale radiozenders enzovoort. Uh, maar ja, Sven heeft natuurlijk een goede manager nu. Uh, Masha Simsheimer en al die Simsheimers. Dat zijn ja, muzikale genieën in Nederland. Die, die, die, werken voor de toppers. En nou ja, al die, al, al, waar, waar, zeg maar grote eh, festivals plaatsvinden. Daar zijn die jongens, uh, spelen ze mee in bands. Ook Metropolis, noem alles maar op. Dus hij zit in de goede, in de goede hoek. En hij, hij jamt heel veel met allerlei muzikanten. Hij heeft nou samenwerking met de toetsenist van Telau, Dat is, die is natuurlijk pas overleden. Ja. Dus die toetsenist die, heeft wat, wat meer tijd om andere dingen te doen. En doet dat nu samen met Sven. Dus dat gaat fantastisch. leuk. Goed verhaal. Mooi. Gast in de Watertorensport, Justin Luiten. En die heeft eh, naast Sven Davis, die we net draaiden, zijn eigen muziek. Hm. Wat staat er klaar, jou? Nou, eh, ik heb nog een hele lopen. Uh, Smells Like Teen Spirit eh, van Nirvana. Love Yourself van Justin Bieber. Wonderwall, Oasis, Oasis. Zeg het maar, Justin. Doe, doe, maar een gooi. Ja. Gewoon... doe, doe maar Nirvana dan. Nirvana, daar gaan we. Smells like Teen Spirit. door Justin Luiten, de gast van vandaag in de Watertoren Sport. Justin, heb jij het verhaal gevolgd van de broers Alla en Mo? De Syrische jongens die in Zandvoort hebben gewoond... en die opeens weer weg moesten naar Loon op Zand? Ja, lichtelijk meegekregen. Niet, niet echt gevolg, maar wel lichtelijk overgehoord. Ja. Het zijn twee geweldige sporters. En eh, iedereen in Zandvoort heeft eigenlijk een beetje de P in dat ze weg moesten. Want ze waren hier heel goed onder dak. Jos Kras. Dat was, die, was zwemmer, hè? Ja, die, die Alla die heeft, die heeft over de 100 meter vrij 55, seconden. En alleen Pieter van de Hogeband was sneller in Nederland. Maar ik ben benieuwd hoe het met ze gaat daar in Loon op Zand. Of ze daar ook kunnen trainen. Mo, good morning. Good morning. How is it in Loon op Zand? Uh, it's good. Huh? Not yeah, good? good. Yeah, not good. <laughs> ah, you can you can you train like in in Zandvoort and in Haarlem or not? No, no swimming pool, no bike track, no running track. So I put a program by myself. So for me and for my brother, uh -huh. like uh, running in the morning and uh, in uh, in evening uh, uh, fitness and uh, push up and some trainen hmm. train for legs, for arms like that. For uh, don't lose. Let me translate it for a second, uh, Mo. Thank you. Het gaat niet goed met beide broers. Ze hebben geen wielerbaan, ze hebben geen zwembad. Ze kunnen niet trainen zoals ze in Zandvoort en in Haarlem deden. Ze hebben het kortom niet naar de zin. Mo heeft een eigen programma voor zijn broertje en voor hemzelf gemaakt. Ze doen aan fitness, maar het is eh, helemaal niet te vergelijken met hoe goed ze het hier hadden... en hoe goed ze hier met de sport bezig waren. Ik blijf het een schandaal vinden. Mo, everybody in, in Zandvoort tries to get you back here. Did you hear anything about that? Uh, yeah, sometimes I have a connection with uh, Misha, uh, Sam and Said and Sandra. Mm And you, and you every time you tell me you talk about radio and work for that... So we hope and come back again and, uh, and continue train in Zandvoort or Harlem. Mo hoopt dat, ze, dat de mensen die aan het werk zijn om uh, Alla en Mo terug te krijgen in Zandvoort... en eh, weer de gelegenheid te geven om in Zandvoort en Haarlem te trainen, dat dat gaat lukken... Maar vooralsnog is hij eh, ongelukkig met zijn broertje. Ze zitten in loon op zand. En ja, ik, ik vind het verschrikkelijk. Maar we, we, blijven ervoor knokken. Mo, we keep on fighting to get you back here. Ja, thank you again. En voor de moment, all strength, all, all, all, best, man. Ja. Yeah. Good luck. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Annie. Wat een vreselijk verhaal. Ik snap niet dat mensen in Nederland zo behandeld kunnen worden. Als je toch ergens bij een geweldige Zandvoortse familie in huis zit. is dat nou, dat, is dat, nou dat toedoen van de COA? Ja, jongen, dat is belachelijk. Hij moest iedere donderdag met de trein. Geld hebben ze niet, maar die paar centen die hij had... moest hij dus een treinkaartje kopen om in Loon op Zand zich te melden. Mhm. En uiteindelijk moest dan eh, eh, eh, zijn broertje Alla, die moest naar school. Dat moest dan ook per se in Loon op Zand. Daarom moest Mo mee terug die school, dat moest echt op die woensdag moesten ze komen. Ze komen aan in Loon op Zand. En daar is de carnavalsvakantie van twee weken. Dus ze hebben twee weken gewoon uit hun neus zitten eten. Niets kunnen doen. Het is echt schandalig voor woorden. Hm. Vee wordt in Nederland beter behandeld. Maar goed, laten we erover ophouden. We zijn eh, met Justin Luiten in het sportprogramma De Watertorensport. Heel triest voor die jongens die daar zitten. Ja, zeker. Hopen dat, het, eh, snel, dat ze snel terug kunnen komen. We gaan... Uh, ja, wil dit muziek draaien natuurlijk zo. Ja, ik dacht dat jij dat ook voor plan was. Ja, ja, dat was ik ook, maar ik <laughs> wist niet dat je zo snel was. is van uh, Justin Bieber, Love Yourself.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 De muziekkeus van eh, Justin Luiten, en uh, Love Yourself van Justin Bieber. Nou, eh, Justin, jij houdt wel van jezelf, denk ik, toch? <laughs> ik hou zeker van mezelf. Of houdt je, of houdt je verdient wel meer van jou nog? Nou, dat denk ik wel. Oké, moet je navragen. <laughs> gelukkig maar, hè? Justin, iedere voetballer, eh, in welk team die ook speelt... in welke club die ook speelt, denkt altijd... ik wil eigenlijk profvoetballer worden. Heb jij dat ook? Eh, niet meer. Eh, vroeger eh, natuurlijk, elke kleine jongen die, die op voetbal zit... droomt over een, over een wedstrijd in de arena of, of in de Kuip of in het Philipsstadion. Maar nee, nee, tegenwoordig zeker niet meer. Nee. we hadden het net met Brian ook over die, die prijzen die gevraagd worden voor wedstrijden. Hè? Je hebt natuurlijk ook die tennisbal op het veld. Ja, bij, bij Sanford mag je nog steeds gratis komen kijken hoor. Nou, dat, dat moeten mensen doen, vind ik. Ja, dat vind ik ook. Jullie draaien zo goed. Je kan steun best gebruiken. Nou ja, buiten dat is het gewoon, eh, is het gewoon leuk om, eh, om heel veel mensen langs de lijn te zien. En ik kan me nog wel wedstrijden herinneren eh, een paar jaar geleden dat het, dat het stampend vol zat. twee rijen dik. wedstrijden tegen Lucky Ajax. onwijs volle, volle complexen. En ja, het is wel jammer om, om te zien dat het nu zo rustig is. Ja, hoe komt dat, denk je? Nou ja, goed. ja, hoe komt dat? ik denk dat de binding minder is. ja, kan, ik heb eigenlijk niet heel veel redenen voor. In mijn tijd zag je op iedere deur van een kroeg zag je aanplakbiljetten van wedstrijden. dat zie je ook niet meer, dat, hè? Dat had je vroeger veel, maar tegenwoordig heb je filmen met social media. En uh, nog wel een klein beetje aan de weg daarmee. Alleen het is, eh, het is wel, eh, ja, het blijft lastig. Maar ik denk dat 80% van de mensen in Zandvoort niet eens weet waar jullie gaan spelen morgen. Nee, nee, er zijn er maar weinig die, die, die, me aanschieten van joh, ik kom hoor morgen. ja. dat is toch jammer is zeker jammer. Maar eh, ja, goed. Eh, ja, mensen hebben, hebben andere dingen te doen tegenwoordig. En dat moet je ook respecteren. En, eh, ik hoop dat ze een keertje vrije dagen hebben om dat we dat toch komen kijken. Ik vond je antwoord net wel heel mooi. Als je het dan over 70 tot 100 euro eh, praat in Engeland en Duitsland om naar een wedstrijd te gaan. En je roept naar keihard, Zandvoort mag je nog steeds ja, voor niks Ja, eh, natuurlijk. Eh. En je staat nog uit de wind ook daar. Is dat uh, de Spanjaarslaan in, in Haarlem anders, Henny? Nee, is hetzelfde. Ja, nou, dat kost wel geld. Ik geloof vijf piek of zo. Maar, nee, maar wat, ik, ik was hier twee weken geleden. Ik ben vorige week niet geweest. Eh, door omstandigheden. Maar, maar die week daarvoor eh, was er een hele belangrijke, belangrijke wedstrijd van HFC, meen ik. Ja. Hoe is dat afgelopen? Want dat heb ik even gemist. Ja, HFC eh, is sinds november ongeslagen. Dus dat gaat heel goed. heel goed gegaan. <laughs> En ze hebben nu ja. ja de virtuele koploper WKE uit, uit Emmen. Dus woonwagenkamp Emmen, hè, met die prachtige club die 600.000 schuld heeft. Ja, wel een mooie club. Ja, maar gaat waarschijnlijk toch ten onder. Dat is jammer. Onder. Ja. Justin, als jij vrij bent, ga je dan wel eens naar, naar clubs in de buurt? Nou, ik, ik, ik ben toevallig vorige week eh, ben ik, eh, samen met mijn vader en met, eh, met de trainer, die was er ook, ben ik toch eens kijken bij HFC tegen VWC op zaterdag. Ja. Ehm, en dat, dat vond ik leuk, omdat ik dan een beetje kan zien wat ik kan verwachten. En ja, als ik, als ik even tijd heb, dan, dan wil ik op zondag ook nog eens naar mijn oude club Bloemendaal rijden om even te gaan kijken. die jongens hebben toch nog een klein, klein een beetje een band. En eh, ja, dat vind ik altijd wel leuk. Is dat nou een hele andere cultuur? Want dat zou ook nog een oorzaak kunnen zijn. Hè? Dat... Bloemendaal. Ja. Bloemendaal is, eh, is wel anders. Ja, het, is, maar een beetje zo de aardappel in de keel. Van... Nou, dat, dat valt wel heel erg mee. <laughs> Eh, maar het, het, het, is wel een, een hele andere... Ja, het, is ook het verschil tussen zaterdag en zondag hoor. dat we dat ook voorop stellen. maar het, het is wel een hele warme club ook, Bloemendaal. Maar okay. niet zo goed met ze, hè? Nou, ze, krabbelen weer een klein beetje overheen. Ze hebben van de week een eh, goede klop gehad van United Davo. Eh, maar eh, ja, ze hebben een hele moeilijke start gehad ook, ja. ja. Wel een hele goede jeugd. Ze hebben een uitstekende jeugd. Alleen, ja, om, om het dan in te passen in een selectie, dat is altijd nog wel een, extra puntje. Jij zei net dat je met je vader en de trainer bij HFC bent geweest kijken. Maar dat was op zaterdag. Dat was op zaterdag. Dat is een heel verschil met zondag. Dat is zeker een heel verschil met zondag. Ga je daar ook wel eens kijken? bij HFC minder. Eh, maar eh, als ik tijd heb en ik... Eh, dan, dan wil ik wel... het staat me niet tegen om dat te gaan kijken. hoe is jouw verhouding met Jeffrey en met Nigel? Jeffrey ken ik, ken ik eigenlijk niet nauwelijks. Nigel die spreek ik heel af en toe. En dat is altijd wel ja, gewoon normaal. Ja. We hebben het eigenlijk niet heel vaak over voetbal of zo. Maar je hebt wel samen gespeeld, toch? Ja, vroeger. Vroeger, uh, geloof een, een jaartje, half jaartje, een jaartje, zoiets. Ja. Hij doet het erg goed. Hij doet het heel erg goed. En Jeffrey, die, eh, dat is een van de voetballers in Nederland, een van de weinigen... die over 100 meter een bal op je, strop, eh, op je stropdas legt, hoor. Ja, dat, eh, die kwaliteiten moet je wel bezitten, denk ik, als je, als je in de topklasse uh, de boven wil stijgen op die positie. Wat, wat is bij Zandvoort de beste? Vind je dat moeilijk? Om, nou, de, de beste, het beste in vorm is Jesse op dit moment. Die, die gaat gewoon geweldig, maar ehm, eigenlijk heb elke linie heb, eh, heb, hele goede voetballers. Maar ik denk dat Koen Michielsen eh, wel de beste voetballers in potentie eh, in de toekomst. Welke positie speel jij, Jus? Ik ben linksachter, linksback. Ah, oké, oké. Hebben, jullie goede counters in je, team? Goede counters? Ja, de mensen die goed kunnen counteren. goed, we, we, hebben voorin best wel wat snelheid zitten met, met Jesse. Maar wij hoeven eigenlijk niet te counteren. Niet, niet vaak te counteren. <laughs> okay, nou. Meestal is de tegenstander die wil counteren. En, eh, die moet counteren, want jullie zetten ze onder druk. Ja, precies. Maar die halen ja. er 9 van 10 keer wel uit, die counter. Dus dat gaat goed. Ja, toch vind ik dat, eh, als ik naar nationaal voetbal kijk... Eh, team van Nederland bijvoorbeeld... vond ik altijd een beetje saai... dat er nooit eens echt lekker gecounterd werd door, het, door het Ja, maar ik, ik, ik kan ze op zich wel begrijpen... hoor, dat als je doelt op een balletje terug... dat, ja, als je veel onder druk staat, als je een goede ploeg bent... dan, dan willen ze al de eerste kwartier, twintig minuten willen ze wat laten zien, de tegenstander. Mhm. En dan, dan, zitten ze je vol onder druk. Ja. Ja, dan speel je in een kwartier tijd speel je tien keer een bal tegen de keeper. Nou, dat gebeurt bij ons ook wel eens. <laughs> Oké. En eh, wel regelmatig. Ja, weet je, je moet geduldig voetballen. En als je, als je gehaast, gehaast, gehaast gaat voetballen, dan, eh, ja, dan, dan, bereik je het niet. Je moet, je mhm. moet hem rustig, uh, rustig benaderen. Ja, maar is voor het publiek wel leuk, zo'n counter. Ja, maar een, een mooie, mooie avond met eh, twee keer raken bij iedereen. Dat is ook wel leuk om te zien. Eh. ja, oké. Eh, maar, Henny, want jij, tijdens jouw periode dat jij verslag deed van voetbalwedstrijden... leverde jij dat niet op als er zo'n counter vond? En, met, ten aanzien van je commentaar in de wedstrijd? Nou, ik wil het er straks ook nog even met, met Justin over hebben. Er is natuurlijk heel veel te doen over het Nederlandse voetbal op het ogenblik. En dat heeft te maken met voornamelijk Ajax, dat als een krant speelt. Eh, en en gewoon het hele opportunisme is weg uit het Nederlandse voetbal. En dat moet echt weer terugkomen. En sorry dat ik het weer moet zeggen, maar ik zie het op zondag eh, aan de Spanjaardslaan in Haarlem. Want HFC speelt gewoon opportunistisch. En ik vind dat ook Zandvoort een beetje opportunistisch speelt. Die, die, die gaan niet naar achteren, die gaan naar voren. Dat zijn clubs die, die, die willen gewoon waar het voetbal voor is uitgevonden, namelijk winnen en doelpunten maken, dat willen ze in ere houden. wij, kunnen ook niet naar achter voetballen, want als we dat gaan doen, dan, eh, dan ja, als je naar achter gaat lopen, dan roep je het over jezelf af. Dan roep je het af. En eh, ja goed, uh, tuurlijk, we, laten ze wel eens komen, dan spelen we achter die bal rond en dan in één keer is het binnen vijf seconden staan voor de goal van de tegenstander. En als je dat met een counter bedoelt, dan kan het ook ja, dat, is inderdaad, zijn wel mooie aanvallen. Alleen ja, opportunisme lijkt me toch meer iets van het individu. Hè? Of, kun je dat als team ook bewerkstelligen? nee, het is, ah, het is een teamsport. Als je een goed collectief hebt, dan, eh, dan is iedereen opportunistisch. En als het goed, als het goed draait en eh, je, je komt zoals nu goed de winst op uit, dan... Eh, ja, maar hoe wordt dat gebracht dan in de kleedkamer? Eh, hoe, nou, brengen ze dat de spelers bij? Om, eh, om, eh, Nee, dat gaat automatisch. Het is, het is gewoon gezellig bij ons in de kleedkamer. En er, is een nee, maar er is een ontspannen sfeertje. En ik denk dat het belangrijkste is op dit moment dat we het ontspannen houden. Uh, we, we, hebben geen irritaties onderling. er zijn geen ruzies onderling. En eigenlijk is bijna iedereen wel fit. En, dat is ook belangrijk. Als je, als je het team met elkaar kan houden, dan, dan, denk ik dat je heel hoog hoog kan gooien. Als je een, een team hebt dat als vrienden knokt... Ja Zoals jullie hebben, zoals HFC heeft. Je, je, hoeft, je hoeft elkaar buiten het veld niet altijd even aardig te vinden. Precies. Eh, zolang het binnen de lijnen maar, eh, maar, eh, maar een geheel is. Ja, en dat is alles, het aller, aller, allerbelangrijkste. Je bent een team. Ik heb toevallig gisteravond HFC zien trainen. Hè? En dan is de training, die is best zwaar. En dan gaat het er echt op. Ze zijn heel fanatiek. Dat is bij jullie ook zo. Hè? Jullie zijn ook heel fanatiek. Maar als ik dan zie dat na afloop van de training acht spelers nog op doelstand te rammen. Echt schoten, vrije trappen. Dus je zelf investeren, in die. Precies, en dat is het ook natuurlijk. Gebeurt maar het geeft ook wel aan dat het een team is. Hè? Normaal staan er twee, maar ze staan hier met z'n achten. Ja, maar dat is ook omdat, omdat je als team zeg maar, heel dicht bij elkaar zit. Want dat, merk je wel bij een club als HC. Dat, dat de spelers heel dicht bij elkaar zitten kwalitatief. En eh, ja, dit kan net het kleine doorslag geven waardoor je wel speelt of niet speelt. En, ja. ja dat, dat is altijd wel, eh, wel leuk om te zien hoor. Maar het blijft een teamsport. En als je team bent, win je. Ja, precies. En als je wint, heb je vrienden. Heel goed. dat is weer een liedje van uh, die Herman Brood met, uh, met die, Henny Vrienden. Hè?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 We hebben nog zo'n zes minuten te gaan. En we moeten er straks uit met een stukje muziek. Dus eh, aan jou de eer om eh, het programma af te sluiten. Watertorensport eh, van vrijdag de 12 eh, februari Wat is dat toch als je over eh, sport, maar vooral over voetbal praat... dat het zij drie keer zo snel gaat, dan, zo dat je wilt. Hè? <laughs> Wat mij opvalt, Justin, Justin Luiten, onze gast van vandaag... is dat jij alle teksten van die platen die je gekozen hebt... die ken je uit je hoofd. Ja, ik ken... <laughs> dat hebben ze in de kleedkamer ook altijd... En dan eh, staat er een Nederlandstalig nummer op. En dan sta ik mee te zingen. En dan zegt ze, hij kent ook echt alles. Hij kent ja. alles. Maar dat is ook zo. Ik ken, uh, de Nederland, ik ken de teksten van de liedjes die ik leuk vind... beter dan mijn huiselijke vroeger. deze Wonderwall heeft voor jou ook betekenis, hè? Want jij... ik, ik, was vroeger dat ik altijd onderweg naar de voetbal... dan had ik al een paar nummers die ik dan luisterde... op, op, mijn, op mijn telefoon of op mijn mp3-speler toen de tijd nog. En, eh, en onder andere dit. Dit bracht rust en dat was, eh, vond ik leuk. Leuk om te luisteren en dan kon ik een beetje meebleren. En, eh. Maar ben, ben je nerveus voor een wedstrijd? Ja, ja, maar ik vind gezonde spanning hoort erbij. En voor elke wedstrijd nog... ja, toch die hoop van, joh, ik hoop niet dat ik een fout maak. Of ik wil geen fout maken. Of, ik hoop dat we gewoon deze wedstrijd eh, in, het, in het pocket hebben. En dat we niet moeilijk hoeven te Ik ben altijd wel, wel zenuwachtig. En eigenlijk, eh, wedstrijd als, eh, als die van morgen, die gaat ook de hele week door mijn hoofd heen. eventuele scenario's en dat soort dingen. Ja, ik leef voor het voetballen. Ja, nee, maar dat is, mooi. Hoe is het in de kleedkamer? De muziek speelt een steeds grotere rol in de voorbereiding voor wedstrijden. Ja, bij ons is het eigenlijk gewoon een gezellige bonde kleedkamer worden grapjes gemaakt en er, worden, er wordt muziek afgespeeld. Eh, Maurice Molde is eigenlijk altijd de DJ. Die, eh, die draait eigenlijk gewoon dingetjes die ik leuk vind. En eh, ja, iedereen vindt het allemaal prima. En hebben jullie dan zo'n booster of gewoon... Ja, we hebben wel een, een, box staan op, het, op de tafel. En ja, dan komen de klankjes wel uit, ja. En dan komen jullie in de sfeer? Ja, gewoon nou ja, gezelligheid en nog een beetje, een beetje ontspanning. Vorige wedstrijd tegen VVC toen eh, gaf jij die eh, rechtsbuiten een paar tikkies. Nou, niet echt tikkies, maar eh, in de eerste vijf minuten zocht ik hem een paar keer op. Als hij een bal aan wilde nemen, zat ik er kort op. En uh, vervolgens heeft hij eigenlijk geen bal meer echt aangenomen. ja, dat, is, dat is wel hoe ik het morgen ook wil aanpak eigenlijk. Je wil weer dat hij alles teruglegt in plaats van actie. acties? Ik wil weer dat hij geen enkele actie maakt. Hoef ik niet zo wat te rennen. <laughs> ik denk dat het allemaal goed gaat komen met jullie. Ik, ik denk dat wij er klaar voor zijn. Ik denk dat we morgen ja, wat eh, een mooie overwinning kunnen gaan boeken. Daar is ons best Nou, dit was in ieder geval een hele leuke uh, uh, watertorensport. Kom, jij kijken morgen? Of, nee, kijk, ik ben jeugdtrainer, dus ik moet ah, jeugdwedstrijden... jammer. ik hoop dat er wel heel veel mensen komen kijken. Morgen. Ja, ik ga morgen eerst naar HBC, waar de onder 10 van ons, van Allianz, een oefenwedstrijd speelt. Want die competitie van de KNVB, daar begrijpt niemand iets van. Ze hebben dus die onder 10 en onder 12 competities. Dat zijn zeven clubs. Ja. En je ligt zo lang stil. Ja. En nou zouden we volgende week zaterdag zouden we nog één wedstrijd inhalen uit de vorige serie. Maar die is dus gewoon geschrapt. Ja, dan komt als die niet belangrijk meer is dan... Eh, ja, maar het is belachelijk jongens. Ze maken het voetbal kapot. Ik bedoel, mijn, mijn heren vier van, van HFC, hè, waar ik altijd bij ben. En die ik train. Die hebben dus sinds half oktober stilgestaan. Mooie tijd. Mooie tijd om even na te denken. Wat je... zondag naar Overbos. voor, <laughs> kopen. Ik vind het echt eh, heel erg raar. Volgende week in de Watertorensport de gast Frans van Dijl. Die heeft zijn nieuwe boek geschreven. Ook zo'n voetbalidioot. En, eh, nou, idioot. Kan eigenlijk niet. Is negatief nou, allemaal idioten. Nee, dat is negatief <laughs> je, je, bent supporter, je bent enthousiast, je bent voetballer. En net als jij hebben we genoten eh, van deze sport. En genieten we van deze sport. Ik wens je heel, heel erg veel succes. Dank je wel, dank je wel. En ik hoop echt dat jullie kampioen ik ook. Dankjewel, Annie. Dankjewel voor je komst. Nou, we hebben het net over opportunisme gehad uh, in het team. Uh, maar als je met elkaar een goed team vormt, nou, dan we can work it out. En daar eindigen we mee. De Beatles. I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my I have always thought that it's a crime.